Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Groot-Brittannië zegt dat Rusland probeert een pro-Russische leider in het Oekraïense parlement te laten benoemen. Ook zouden agenten van de Russische inlichtingendienst contact hebben gehad met een paar oud-Oekraïense politici als onderdeel van plannen voor een invasie. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niet waar de informatie vandaan komt... maar heeft naar eigen zeggen de informatie gedeeld om Russische agressie af te schrikken. Rusland noemt de Britse verklaring onjuist. De relatie tussen Rusland en Oekraïne is gespannen... sinds Rusland is begonnen met het opbouwen van een troepenmacht aan de grens met Oekraïne. De Franse avonturier Jean-Jacques Savin is om het leven gekomen... bij zijn poging om in een roeiboot de Atlantische Oceaan over te steken. Het is niet duidelijk waardoor hij is overleden. De 75-jarige Fransman was op 1 januari vanuit Zuid-Portugal vertrokken... voor een solo-roeitocht van drie maanden. Donderdagavond zond hij twee noodsignalen uit... waarna de kustwacht een zoektocht begon. Gisteren werd zijn roeiboot ondersteboven teruggevonden... voor de kust van de Azoren. Het lichaam van Savin lag in de kajuit. Het kabinet bekijkt of theaters en bioscopen bij de verwachte coronaversoepelingen... toch langer open kunnen blijven dan 8 uur s avonds. Het OMT adviseert om de horeca- en cultuursector onder voorwaarden te openen tot 8 uur s avonds. Maar daar zijn theaters en bioscopen naar eigen zeggen weinig mee geholpen. Dinsdag neemt het kabinet een definitief besluit over het OMT-advies. En de band Direct heeft de popprijs 2021 gewonnen. De leden kregen hun prijs tijdens een digitale editie van popfestival Noorderslag in Groningen. De popprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een band of artiest... die volgens de jury de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Het weer koelt af naar zo'n 4 graden en is kans op mist. In de ochtend bewolkt, maar wel droog.